je of een bal, kan ik wel juichen en zingen. En als wij dan samen dansen, dan komt steeds weer deze wals. Jij kwam mij vragen, wij dansen. Spaanse was met jou. Als ik soms eens zit te dromen, vraag ik mij zo dikwijls af. Waar zijn die jaren gebleven? Maar nog steeds na al die jaren dans ik altijd graag met jou. kwam mij vragen, wij dansen en toen. survive.